Michel Koenen met het NOS-journaal. Twee ambtenaren moet noemen van de persoon die de fiscus een lijst met 300 zwartspaarders heeft gegeven. Dat staat in een advies van een advocaat-generaal aan de Hoge Raad. De Telegraaf heeft het stuk in het bezit. Het gerechtshof bepaalde eerder al dat de fiscus de naam van de tipgever moest geven... maar van het ministerie van Financiën moesten de ambtenaren zwijgen. De zwartspaarders hadden gezamenlijk 100 miljoen euro in Luxemburg staan. De Belastingdienst legde ze forse naheffingen op. De advocaat van de zes agenten die worden aangeklaagd voor de dood van een zwarte man in Baltimore... vindt dat de openbaar aanklager te snel conclusies trekt. Ook de lokale politievakbond vindt dat er te snel wordt geoordeeld. De agenten worden onder meer aangeklaagd voor doodslag. De advocaat vindt dat Freddie Gray niet gewond is geraakt door iets wat de agenten hebben gedaan of nagelaten. Minister Hennis wil stoppen met de verdere ontwikkeling van het grootste ICT-project van de overheid ooit. Dat schrijft NRC Handelsblad. Het project moest de bedrijfsvoering bij alle krijgsmachtsonderdelen automatiseren en verbeteren. Het zou al in 2009 klaar moeten zijn en heeft tot nu toe zeker een half miljard euro gekost. Hennis zou nu wachten op een goed moment om de Tweede Kamer te informeren over het pijnlijke besluit om te stoppen. De actiedag voor Nepal heeft 8,6 miljoen euro binnengehaald. De hele dag werd er op radio en tv geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. In de hallen in Amsterdam zaten onder meer bekende Nederlanders die via sociale media opriepen om te doneren. Een dodental als gevolg van de aardbeving is trouwens opgelopen tot boven de 6600. Het weer, het blijft droog vandaag en de zon schijnt geregeld. Het wordt 10 tot 15 graden. S'avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen.